Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Ga Max met z'n vieren om de zak vol cadeautjes zitten dit weekend. Dat zegt de missionair minister De Jonge. Hij roept op om je aan de coronaregels te houden. Doe een zelftest en beperk je visite. Als je Sinterklaas viert, en dat is natuurlijk een prachtfeest om te vieren, doe dat dan echt in kleine kring. En de missionair minister Grapperhaus die geeft alvast een complimentje cadeau. Ik vind het eh, echt bewonderenswaardig als je ziet hoe mensen zich toch weer in grote getalen richten naar wat er nodig is aan regels om die druk op de zorg die we echt hard nodig hebben te verzachten. Een pand in Den Haag is bestormd. Een grote groep demonstranten stond voor het gebouw van de organisatie voor het verbod op chemische wapens. Vrijwel zeker stonden Koerden voor de deur. Ze houden PKK-vlaggen vast. De demonstranten zijn boos dat Turkije chemische wapens zou gebruiken tegen Koerden. In Almere is een eigenaresse van een thuiszorgbedrijf opgepakt. Ze wordt verdacht van fraude en witwassen. Volgens de politie declareerde de vrouw veel meer zorg dan ze daadwerkelijk leverde. Van het extra geld kocht ze luxe spullen, zoals dure horloges en designertassen. Ook viel het op dat het personeel van het thuiszorgbedrijf weinig salaris kreeg. De vrouw zou mogelijk meer dan 400.000 euro achterover hebben gedrukt. En een Thanksgiving-verhaal over een verkeerd verzonden sms'je voor een diner wordt binnenkort verfilmd. De Amerikaanse Jamal kreeg vijf jaar geleden ineens een sms'je met een uitnodiging. I text back and I say who's this and she was like your grandma and I was thinking hey my grandma got a new number <laughs> so why not ask for a picture? We established that we weren't related but I said hey why not ask for a plate? Via een verkeerd gestuurd sms'je werd hij uitgenodigd voor een Thanksgiving-diner van Wanda... die eigenlijk haar kleinkinderen wilde uitnodigen. De vrouw wist het, maar Jamal en zijn vrienden waren alsnog welkom. En nu vieren ze de feestdag al zes jaar samen. Netflix gaat er een film over maken, de Thanksgiving-tekst. Heb ik het weer nog. Op steeds meer plekken gaat het regenen. In het oosten en Limburg kan natte sneeuw vallen. Het is 3 tot 7 graden. Het weekend ook grijs en het blijft regenen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is langzamer rijden op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Er staat 4 kilometer file vanaf knooppunt Velzen tot aan de afrit Haarlem-Zuid... want daar staat een auto met pech waardoor de rechterrijstrook dicht is.